12 Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,2 gekrompen... vergeleken met het kwartaal ervoor. Het is het slechtste resultaat sinds 2012. De afgelopen zes jaar liet de Britse economie alleen maar groei zien. De cijfers komen onverwacht, want veel economen dachten... dat de groei van de Britse economie zou stagneren. Kenners zeggen dat de krimp nu mede is veroorzaakt... door een dalende productie en een zwakkere bouwsector... Ook de onzekerheid rond de brexit speelt een rol. In Hongkong demonstreren honderden mensen in de vertrekhal van de internationale luchthaven. De demonstranten delen anti-regeringsflyers uit in verschillende talen... dragen spandoeken en zwaaien met vlaggen. Het doel van de actie is om aandacht te vragen... voor de politieke situatie in de regio. De betogers willen drie dagen lang protesteren op het vliegveld. Vooralsnog verloopt de actie vreedzaam. In Hongkong wordt al weken geprotesteerd tegen politieke hervormingen... De betogers vrezen dat China de autonomie van het gebied afneemt. De eerste 50 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen gaan vandaag naar Wit-Rusland, meldt Staatsbosbeheer. Ze gaan per vrachtwagen naar hun nieuwe leefgebied. In totaal gaan 150 koninkpaarden naar Wit-Rusland. Staatsbosbeheer vermindert het aantal grote dieren in de Oostvaardersplassen... na alle ophef over dieren die in de winter verhongerden. Een enorme drugsvangst in Nieuw-Zeeland. De politie viel een huis in Auckland binnen. In een kledingkast stonden dozen vol amfetamine, zeker 200 kilo... met een geschatte straatwaarde van tientallen miljoenen dollars. Volgens de politie zou met die hoeveelheid drugsgebruikers... in heel Nieuw-Zeeland vier maanden vooruit kunnen. De politie pakte twee Britten op die mogelijk deel uitmaken... van een grote buitenlandse criminele organisatie. Het weer vanmiddag flinke buien met kans op onweer, windstoten, hagel en plaatselijk veel regen. In het zuiden ook wat zon en het wordt 23 tot 28 graden. Morgen onstuimig met aan zee een stormachtige wind. Verder geregeld zon en een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Langzaam rijden op de N9 Den Helder-Alkmaar voor Heilo... en op de N99 Den Oever richting Den Helder...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 Het was voorbij en beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. mijn hart dat ik moest vertellen Dat haar papier rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Een verder rende zij weer achter mij Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel haar op mijn arm en ging naar huis terug.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 Het is maar een lichaam dat ik achterliet. ben ik pas als jij me bent vergeten. huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.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 una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela, Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela.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 in a while I trip up and I cross the line And I think of you Two years and just like that My head still takes me back Thought it was done, but I Guess it's never really over Oh, we were such a mess But wasn't it the best?